want ik wacht al zo heel lang op jou. Vergeet me niet, want je weet dat ik veel van je hou. Het is niet te laat, kom vanavond bij mij. Dan ben ik blij en mijn verdriet is dan voorbij. en mijn verdriet is dan voorbij. Je ging van me weg naar een ander, ik besef nu nog steeds niet waarom. Voor mij is er niemand op aarde, waarbij ik zoveel liefde vond. Geef me niet, want ik wacht al zo heel lang op jou. Geef me niet weet wat ik veel van je hou. Dus niet te laat, kom vanavond bij mij. Dan ben ik blij en mijn verdriet is dan voorbij. Dan ben ik blij en mijn verdriet is dan voorbij jouw lieve niet samen delen. Dat is wat ik graag zou doen. Want jij, jij alleen bent mijn leven. en mijn verdriet is dan voorbij. Dan ben ik blij en mijn verdriet is dan voorbij.